Jelle Seubring met het NWS Journaal. De VS heeft Iran een bericht gestuurd waarin ze duidelijk maken dat de Houthi-rebellen in Jemen verantwoordelijk zijn voor de aanvallen op de koopvaardijschepen in de Rode Zee. Dat heeft president Biden tegen journalisten in Washington gezegd. Iran steunt de Houthi-rebellen in Jemen, die nu al maanden schepen aanvallen die banden zouden hebben met of op weg zouden zijn naar Israël. De afgelopen twee nachten heeft de VS doelen van de Houthi-rebellen bestookt. Het IJslandse dorp Grindavik wordt geëvacueerd vanwege een mogelijke vulkaanuitbarsting. Het risico op een uitbarsting is groot, zeggen de autoriteiten. En daarom moeten de circa 4000 inwoners komende maandag zijn vertrokken. De vorige uitbarsting van de Svartsengi-vulkaan was in december. De inwoners waren pas net weer drie weken thuis na de vorige evacuatie. De aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël bij het internationaal gerechtshof in Den Haag... weerhoudt Israël er niet van om de oorlog in Gaza door te zetten... tot het land een totale overwinning heeft bereikt. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu tijdens een persconferentie. Zuid-Afrika vindt dat er in Gaza sprake is van genocide. Het land heeft daarom een rechtszaak aangespannen. En PSV is in het jaar begonnen met winst in de eredivisie. De Eindhovense club won thuis met 3-1 van Excelsior. Voor PSV betekende het in de competitie de 17e achtereenvolgende zegen. Dat is een evenaring van het record uit 1988. In andere wedstrijden in de Eredivisie heeft Sparta uitgewonnen met 2-0 van Fortuna Sittard. FC Twente versloeg thuis AZ, het werd 2-1. In de wedstrijd Pek Zwolle tegen SC Heerenveen eindigde in gelijkspel. De eindstand was 2-2. Het weer op meerdere plekken in het land buien. Het is 1 tot 4 graden. Komende dag opnieuw bewolkt. Met vanuit het noorden steeds meer regen. In de loop van de dag neemt de kans op hagel en ook natte sneeuw toe.